De Canadese minister van Financiën heeft dat gezegd na een vergadering van de G7 in Canada. Verder is afgesproken dat de zeven rijkste industrielanden hun economieën blijven steunen totdat blijvend herstel is bereikt. Met die mededeling wil de G7 de financiële markten geruststellen. Die kregen deze week te maken met forse koersdalingen. De sneeuwstorm in het oosten van de Verenigde Staten is de laatste uren wat afgezwakt, maar het openbare leven is er nog steeds totaal verlamd. Op sommige plaatsen viel het afgelopen etmaal meer dan 80 centimeter sneeuw. De luchthavens bij Washington, Baltimore en Philadelphia zijn gesloten. In en om Washington zitten meer dan 230.000 huishoudens zonder stroom. Criminelen maken steeds vaker gebruik van pakketpost om drugs Nederland binnen te smokkelen. Het overgrote deel komt uit Suriname. De douane op Schiphol onderschepte vorig jaar ruim 2000 pakketten met cocaïne. Dat is zo'n 40% meer dan het jaar ervoor. Drugscouriers zoeken naar nieuwe manieren omdat door de 100% controles bolletjeslikkers vaak worden gepakt. In Kaatsheuvel heeft een grote brand gewoed in een leegstaand partycentrum. Volgens de politie moet het gebouw als verloren worden beschouwd. Er is wel voorkomen dat de brand is overgeslagen naar een monumentale molen en een stal met 60 koeien. De politie gaat ervan uit dat het vuur is aangestoken. Afgelopen week woedde er ook al brand in het partycentrum. In de garage die de Portugese politie deze week ontdekte als basis van de Baskische afscheidingsbeweging ETA lag bijna anderhalve ton aan explosieven. Volgens de Spaanse autoriteiten gebruikte de ETA het pand om aanslagen voor te bereiden. In de garage lagen plattegronden van de steden Madrid, Cadiz en San Fernando. Het weer. Overdag zijn er eerst veel wolken, later op de dag kans op zon in het noordoosten en oosten.